41% van de patiënten vindt dat het tuchtcollege de zorgverleners de hand boven het hoofd houdt. Gemiddeld wordt maar 14% van de klachten gegrond verklaard. Het tuchtcollege schiet nu zijn doel voorbij en is bezig zichzelf uit te hollen, zegt de commissie. Het kabinet stuurt een defensievliegtuig met hulpgoederen naar de Filipijnen. De inzet van het vliegtuig komt bovenop het bedrag dat het kabinet eerder beschikbaar stelde voor noodhulp. De Filipijnse president Aquino gaat er nu vanuit dat de orkaan aan 2000 tot 2500 mensen het leven heeft gekost. Aanstaande maandag is er in Nederland een nationale tv-actie voor de slachtoffers van de orkaan. Minister Schippers wil een brede en onafhankelijke evaluatie van het handelen van de betrokken instanties in de kwestie Hoorn. Daar pleegde een huisarts zelfmoord nadat hij was geschorst vanwege een euthanasiezaak. Schippers zei eerder dat ze het optreden van de inspectie en het OM steunt. Maar volgens de minister is het goed om alle aspecten nog eens te laten evalueren. Ruim 1200 mensen hebben vanavond in Reuver meegelopen in de stille tocht voor het driejarig meisje dat vorige week werd gedood door haar vader. De tocht ging onder meer langs het huis waar de vader na een urenlange gijzeling eerst zijn dochtertje en toen zichzelf doodschoot. Veel mensen droegen roze kleding en hadden een lampion bij zich. Dat was een verzoek van de familie. De 500 rijkste Nederlanders zijn het afgelopen jaar samen 7 miljard euro rijker geworden. Blijkt uit de nieuwe quote 500. Vooral de stijgende beurskoersen hebben bijgedragen aan, tot de extra rijkdom. De erfgename van het Heineken-imperium, Chalène de Cavallo Heineken... kan zichzelf opnieuw de rijkste Nederlander noemen. Haar vermogen steeg met meer dan 30 naar 7,2 miljard euro. Het weer, vannacht klaart het verder op en dan komt het lokaal tot vorst aan de grond en mist. Morgen overdag schijnt geregeld de zon en dan wordt het ongeveer 10 graden.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 to a sky lit up with diamonds. When I make love.